uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We krijgen nog veel meer overstromingen, bosbranden en hittegolven. Met die klimaatboodschap kwamen wetenschappers vandaag die voor de Verenigde Naties meer dan 14.000 onderzoeken hebben geanalyseerd. Verslaggever Youssef Abjai. Onderzoekers zijn jarenlang bezig geweest om de meest recente onderzoeken op het gebied van klimaatverandering samen te vatten en te beoordelen. En daar komt dus uit dat de opwarming van de aarde, de snelheid daarvan, niet voorgekomen is in de afgelopen 2000 jaar tenminste. En dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. De klimaatverandering gaat zo hard volgens dat rapport dat sommige dingen voor altijd zullen veranderen. Zoals een hogere zeespiegel tenzij er snel flinke maatregelen worden genomen. Volgens het KNMI is er dan ook geen tijd te verliezen. Binnen tien jaar eh, zitten we waarschijnlijk al op de anderhalve graad. En dat betekent dat we echt nu werk moeten maken van het eh, terugdringen van broeikasgas. Ook de missionair premier Rutte noemt het nieuwe klimaatrapport zorgelijk. Een pakketbezorger moet zeven jaar de cel in. reed met zijn bus hard door een woonwijk. Toen een man daar wat van zijn een foto van zijn kenteken maakte... reed de bezorger meerdere keren op hem in. De man overleefde dat niet. Behalve een celstraf heeft de rechter de postbezorger ook TBS opgelegd. Ajax moet het de komende weken zonder Takia Fico doen. De linksback kreeg dit weekend rood tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen PSV. De KNVB heeft hem nu voor twee wedstrijden geschorst... waardoor Fico de wedstrijd tegen NEC en FC Twente mist. En kickbokser Badr Hari is weer terug. Zijn laatste wedstrijd was in december. Toen werd hij knock geslagen. En sindsdien heeft hij heel wat tegenslag gehad. Een schorsing, een nieuwe trainer, corona. En 4 september staat de kickbokser weer in de ring tegen de pol Michal Rosek. En hij heeft er vertrouwen in. Ik ben veel beter dan deze jongen. Dit is een jongen die ik zou moeten kunnen verslaan. En die ik ook ga verslaan. Er is geen ruimte voor twijfelen. Hele, helemaal met de veranderingen die ik heb meegemaakt. Ik ga met plezier naar mijn werk. Ik doe echt weer, ik doe echt weer serieuze dingen waarvan ik denk, oké, okay, wauw. Heb ik het weer nog. In het zuiden en zuidoosten hou je vanavond kans op een bui, soms met onweer. Voor de rest klaart het op. Het komt vannacht af tot 14 graden. Morgen opnieuw regen en onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer uit langzaam over de A10, de binnenring van de A10 West.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 I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. waistline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I'll make my eye. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time.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 De 18-jarige Hilversummer, zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een man uit Waddingsveen, half juli. Een man van 73 uit Den Haag is veroordeeld tot drie jaar cel... waarvan één jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van zijn dochter en kleindochter. Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, kans op felle buien met onweer en hagel. Aan de kust waait het stevig. push it harder back on me. So let me hold you, girl. caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me drive you, girl. going all around me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Girl, that's hug me, hug me, kiss me, squeeze me, hug me.